Goedemorgen, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. De dochter van een belangrijke Russische politicus is omgekomen bij een bomaanslag. Dat schrijven Russische staatsmedia. De dochter van Alexander Dugin reed gisteravond in een SUV in de buurt van Moskou... toen er een krachtige explosie was. De auto zou in stukken geknald zijn. Haar vader wordt het brein van Poetin genoemd en zijn dochter nam de ideeën over. Het is niet duidelijk wie er achter de explosie zit. In Ecuador is een flinke hoeveelheid cocaïne gevonden in bananendozen. De lading zou voor een deel verscheept worden naar de haven van Rotterdam, maar werd onderschept. In totaal zat er meer dan 3000 kilo kook verstopt. Er zijn mensen opgepakt. Mart Hoogkamer was gisteravond tijdens een optreden weer helemaal klaar met de bierdouche die hij kreeg. Hij zou wat nummers zingen op het Drentse Festival, maar rende al gauw het podium af naar de zoveelste beker. Luister, luister, luister, luister, Het is niet de eerste keer dat de zanger in plaats van Bacardi Lemon... een lading bier naar zijn hoofd gegooid kreeg. In juni stapte hij om die reden na 16 tellen het podium af. En Vitesse staat er niet lekker voor in de eredivisie. Ze staan op de allerlaatste plek nadat ze gisteravond speelden tegen Herenveen en dat eindigde in een dramatische 0-4. Flinke klap voor de ploeg, zegt sportverslaggever Jan Vincent van Zuiden. 4-0 en Vitesse had de eerste twee wedstrijden van het seizoen ook al verloren. Het is eh, kommer en kwel in Arnhem. Supporters ontevreden. Ehm, niet dat ze zich echt roeren of zo. Het was niet onrustig eh, in het stadion. Maar eh, zwaar en zwaar teleurgesteld zijn ze natuurlijk wel en er is nog meer gevoetbald. Emmen versloeg thuis FC Utrecht met 3-2 en Cambuur won met 4-1 van Fortuna Sittard. Het weer, de dag begint zonnig. Vanmiddag komt er meer bewolking, maar het blijft droog. Het wordt 21 tot 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staat een file door een ongeluk op de A7 Zaanstad richting Hoorn. Tussen Knoopend Dam en Purmerend Zuid is de vertraging 20 minuten.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 Eh, het heel bekende Django. Modern Jazz Quartet, opname uit 1959... met uiteraard John Lewis op piano, Milt Jackson op vibrafoon... Percy Heath op bas en Connie Kay op drums. Een van die iconische eh, eh, formaties eh, binnen de jazz van de 60, 70 en 80 en 90 jaren. We gaan door met wat vocaals. Anita O'Day, een door mij zeer bewonderde zangeres. begonnen in de jaren 50 en Verder een prachtige carrière gehad. En ze wordt hier begeleid door niet de minste. Namelijk Anita eh, heeft aan haar zijde staan Oscar Peterson op piano... Herb Ellis op gitaar, Ray Brown op bas en John Poole op drums. Een opname gemaakt op 31 januari 1957 in de Universal Studios in Chicago, Illinois... Eh, van de LP Anita Sings the Most... luisteren we naar Bewitched, Bothered and Bewildered. I'm wild again, beguiled again A whimpering, sampering child again Bewitched, bothered and bewildered I couldn't sleep and wouldn't sleep. For love came and told me I shouldn't sleep. Bewitched, bothered, and bewildered am I. lost my heart but what of it? He is cold, I agree. He can laugh, but I love it. Although the laughs on me, I'll sing to him each spring to him and long for the day when I'll cling to him, bewitched, bothered, and bewildered. but I love it Although the laughs on me I'll sing to him It's spring to him And long for the day When I'll cling to him Bewitched by the Rita begeleid door Oscar Peterson. Dan eh, gaan we terug in eh, de tijd, namelijk 2017. Ik heb hier een live opname klaarstaan uit eh, Theater de Krocht. Op 11 september begint het concertseizoen weer in de Krocht. En op 11 september staat dan Nathalie Masclé en Dennis Kievit voor ons klaar met een tribute to the Millers. De beroemde groep die eh, vlak na de Tweede Wereldoorlog gevormd werd... onder leiding van Ab de Molenaar. Eh, en om dat seizoen even in te luiden wat in de krocht eh, in september gaat beginnen... heb ik een opname klaarstaan, zoals ik zei, uit 2017. Gemaakt daar met Johan Clement op piano de betreurde Erik Timmermans op bas... de grote initiator van Jazz in Zandvoort... en Erik Koger op drums. Het is een nummer wat eh, beroemd is geworden door Oscar Peterson... maar wat eh, ook door eh, dit trio... Johan, Erik en Erik Koger fantastisch wordt gespeeld. You look good to me. Ja, en dat was het applaus voor Johan Clement... Erik Timmermans, die in To Me een hoofdrol speelde op de bas... en eh, de subtiel drummende uh, Erik Koger. Een opname, live opname uit eh, De Krocht in Zandvoort in 2017. ik heb weer een vocaliste klaarstaan. En hoewel Sarah Von. Sarah Von ook een, een van die geweldenaren uit eh, de tweede helft van de vorige eeuw. En Sarah wordt hier begeleid door Jimmy Jones op piano, Joe Benjamin op bas en Roy Haynes op drums. Het is een MRC-opname uit 1955 van de LP, simpel getiteld Sarah Vaughan, het bekende standaard Embraceable You. sweet embraceable you. ко мне prachtige van Sarah Vaughan. Als Ella de first lady of jazz was, dan was Sarah toch zeker de second lady. Wat een prachtige interpretatie van Embraceable You. En, eh, ik draaide net al een nummer uit de krocht van Jazz in Zandvoort. Eh, een van de artiesten die daar in de afgelopen jaren ook een keer voorbij is gekomen... ik was daar zelf bij, was eh, de gitarist Howard Elden. En eh, zoals vaak in de krocht eh, nemen de artiesten een koffertje met eh, cd's mee. En ik heb daar toen uitgepikt een cd waar Howard Elden op, gita op uh, gitaar samenspeelt met uitsluitend een klarinetist, Ken Peplowski. Dus een duo, een opname op Concord, gemaakt op 15 augustus 1954, 94, van hun cd Live at Center Concord Encore. We gaan luisteren naar dit fameuze duo met Fading Star. dat is weer een eh, andere bezetting. Als je dat luistert, alleen maar klarinet en gitaar. Heel subtiel, moet ik zeggen. Heel subtiel. Eh, ik heb weer een vocaalnummer klaarstaan. En dan noem ik de naam Louis Armstrong. En als je aan Louis Armstrong denkt... dan denk je eigenlijk aan een Dixieland-achtige muziek. Maar ik vond in mijn collectie een... Eh, een opname van hem eh, die gewoon mainstream is. Geen sportje, eh, Dixieland. Eh, het nummer, heel bekend. Het is opgenomen of uitgebracht op Polygram op, in 1991. Een bekende standaard, I Get a Kick Out of You. My story is much too sad to be told. But practically everything leaves me totally cold. Yes, the only exception I know is the case when I'm out on a quiet spree fighting vainly the old and we And I suddenly turn and see your fabulous face. Yes, I get no kick from champagne. Mere alcohol doesn't thrill me at all. So tell me why should it be true? Babe, I get a kick out of you. Ooh, some get a kick from cocaine. Well, I'm sure that if I took even one sniff, that would bore me to riff liquid till. Oh, baby, I'll get a kick out of you da da da da I get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick though it's clear to me you obviously don't adore me. Yes, I get no kick in no plane. Flying too high with some gal in the sky is my idea of nothing to do. Yet, baby, I get a kick out of you. Yeah. I get a kick every time I see you standing there before me. Baby, I get a kick, though it's clear to me. You obviously I don't adore me no kick in the plane. Flying too high with some gal in the sky is my idea of nothing to do. Yeah, baby, I get a love kick. Mama, I get a boot. I get you. Ja, dat was good old Louis Armstrong. Eh, ik heb weer wat anders klaarstaan. Eh, ik had het net al over het nieuwe seizoen in de krocht. Op 9 eh, oktober komt Frits Landersbergen langs. En die neemt natuurlijk dan Joke Bruis mee om een tribute naar Peggy Lee te brengen. Nou, eh, Frits is hier ook wel geweest in de krocht met eh, een gigantische big band. De, eh, dat was de West Coast Dream Band, als ik het goed heb. ja, de West Coast Dream Band. En dat is een opname die hier heb klaarstaan uit 2018. Ze zijn toen ook op dat grote podium in de krocht opgetreden... met de muziek van Terry Gibbs. Eh, van de cd die ze er ook van gemaakt hebben, Gibbs Vice... ga ik nu laten horen Don't Be That Way. Frits Landersbergen en de West Coast Dream Band Don't Be That Way. Eh, we gaan weer terug in de tijd en wel naar 1962. En daar komen we André Previn tegen. Een artiest die zowel in de jazz scene als in het klassieke genre een grote carrière had. Eh, hij wordt hier begeleid door de begeleiders die veel met Peterson gespeeld hebben... maar hier dus met André. Herb Ellis op gitaar. Ray Brown op bas en Shelly Man op drums. Het is van de cd André Previn, 4 to go. We luisteren naar Oh, What a Beautiful Morning. Oh What a Beautiful Morning. En dat was dus Andre Previn. Eh, ik draaide al nummers van een aantal vocale ladies eh, in de jazz. Eh, we hadden het over Anita O'Day en Sarah Vaughan. in dat rijtje mag natuurlijk ook onze eigen Rita Reis niet ontbreken. En ik heb nu <clears throat> een nummer van de klaarstaan van de CD en DVD... Live in Concert, een opname uit, uit 2013 in het Concertgebouw. En Rita wordt daar bijgestaan door de Bates Brothers... oftewel Alexander Bates tenorsax... Peter Bates piano, Marius Bates op bas... en we horen ook nog Jarmo Hogendijk op trompet. Rita Reis, I Thought About You. I took a trip on the train and I thought about you. I passed a shadowy lane and I thought about you. Two or three cars parked under the stars. thought about you. But when I pulled down the shade, then I really felt blue. I peeked through the crack and looked at the track. One go. dat was een fantastisch concert eh, in het Concertgebouw in 2013 in een fantastische bezetting. Eh, we gaan weer terug in de tijd, want dit was 2013. En we gaan nu naar de vroege jaren van uh, Thelonious Monk. Een van de pianisten die ik zeer bewonder. die ook echt baanbrekend is geweest in de ontwikkeling van de modern jazz. Het is een Blue Note opname van 21 december 1947. Dus we gaan inderdaad terug in de tijd. En naast uh, Thelonious horen we George Tate op trompet... Sahib Shibab op altsax... Bob Page op bas... en Art Blakey op drums. Luistert u naar In Walked Bud. En dat was uh, Thelonious Monk. Eh, wat ik nu heb klaarstaan is eh, jazzviol. ik draai dat niet zo vaak, maar ik heb toch een aantal, aantal aardige cd's van Stefan Grappelli. de beroemde Franse jazzviolist. Eh, hij heeft met vele gespeeld, onder andere, maar die ga ik nu niet draaien, misschien een komende keer nog eens een keer. Met Yehudi Menuhin, de beroemde klassieke violist, ze, hebben ze samen een eh, cd gemaakt, ook heel bijzonder, waar jazz meets classic. Maar deze opname is eh, van Stefan Grappelli met Michel Petrucciani, de Franse jazzpianist, de kleine man, George Mraz op bas en Roy Haynes op drums. Het is een opname op Drivers Records, gemaakt op 15 eh, tot 17 juni 1995 in Studio Davout in Parijs. Eh, de cd was getiteld Flamingo. En eh, ik ga voor u draaien tot aan de reclame, het nieuws en de reclame. En daarna weer terug uh, bij ZFM Jazz. Ik ga voor u draaien Sweet Georgia Brown. En ik hoop u dus in het tweede uur weer aan te treffen.